uur. Marnix met het NOS-journaal. Premier Netanyahu en de Israëlische minister van Defensie... bezoeken vanavond familieleden van de mensen die worden vastgehouden door Hamas... meldt de Times of Israel. De ontmoeting is niet van officiële kant bevestigd. Hamas houdt zo'n 240 mensen gegijzeld... Halverwege vorige maand ontmoette de premier ook al een aantal familieleden. Hij beloofde toen er alles aan te doen om de gegijzelden vrij te krijgen. Maar de families vinden dat het allemaal te lang duurt. Afgelopen week liepen ze een vijfdaagse mars naar Jeruzalem... om meer actie te eisen van Netanyahu. Bij een actie tegen kinderporno is afgelopen week op zo'n 55 adressen huiszoeking gedaan. Daarbij zijn honderden computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Naast de huiszoekingen kregen bijna 100 mensen een waarschuwing... dat ze moeten stoppen met het downloaden van kinderporno. De politie zegt zo te willen voorkomen dat die mensen een stap verder gaan... en bijvoorbeeld zelf kinderen gaan misbruiken. Javier Milei is de nieuwe president van Argentinië. De uiterst rechtse kandidaat won in de tweede ronde van de verkiezingen... van de huidige minister van Economische Zaken. De economie in Argentinië staat er al jarenlang slecht voor. Milei wil daarom onder meer de dollar invoeren. Hij wordt vaak vergeleken met Donald Trump. In de Dominicaanse Republiek zijn nu 21 doden geteld... na de zware regenval en overstromingen van de afgelopen dagen. Onder hen zijn de negen mensen die zaterdag omkwamen... toen een muur bij een tunnel instortte in de hoofdstad Santo Domingo. Door de overstromingen zijn zo'n 13.000 mensen in het land geëvacueerd.